Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de ondernemers heeft er vertrouwen in... dat hun bedrijf de huidige economische malaise overleeft, meldt het CBS. Met name de reisbranche is een stuk positiever. In mei dacht nog 10% van de bedrijven dat ze het wel zouden redden. Inmiddels is dat 51%. In de horeca zijn de ondernemers pessimistisch. Een kwart denkt dat het bedrijf volgend jaar nog bestaat. Een derde van de horecaondernemers vreest dat hun zaak het einde van het jaar niet haalt. Tientallen kinderen hebben gezondheidsschade opgelopen... doordat ze niet op tijd werden behandeld in een ziekenhuis. Met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde... zijn er over zeker 50 meldingen binnengekomen. Er zijn bijvoorbeeld kinderen op de intensive care beland... doordat de diagnose diabetes te laat werd gesteld. Mogelijk komt dat doordat ouders vanwege corona niet naar een arts stapten... of doordat een huisarts alleen telefonische consulten deed. Zo'n 50 boeren zijn met hun trekkers naar Lent bij Nijmegen gereden... en hebben daar een brief overhandigd aan Johan Vollebroek. Dat is de milieuactivist die ze zien als de aanstichter van het huidige stikstofbeleid. Vollebroek stapte eerder naar de Raad van State om het stikstofbeleid van het kabinet aan te vechten. De boeren verwijten Vollebroek dat hij terug wil naar de ot- en landbouw. Volgens Vollebroek strijdt hij niet tegen de boeren, maar wil hij de natuur overeind houden. De Internationale Wielerunie, UCI, stelt dat er geen mechanische doping is. Twee jaar geleden werd een onderzoek ingesteld om geheime motortjes in fietsen op te sporen. Maar de UCI heeft niets kunnen vinden en zegt dat er op het hoogste niveau niet gefraudeerd wordt. In 2016 werd in de fiets van Femke van den Driessen tijdens het WK Veldrijden een motortje gevonden. Ze werd voor zes jaar geschorst en stopte meteen met fietsen. Het weer. Vannacht valt er op steeds meer plaatsen regen. Er staat een zwakke zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen is het bewolkt met periodes met regen. In de loop van de dag breekt er wellicht een zonnetje door.